uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Russische leger heeft met helikopters en panzervoertuigen... een Oekraïens dorp ingenomen, net buiten de Krim. Kiev meldt dat 80 Russische militairen het dorp zijn binnengegaan. Bij het dorp staan een gasfabriek en een verdeelcentrum... die de naburige Krim van energie voorzien. Met de inval kunnen de Russen de gastoevoer naar de Krim zeker stellen. Rusland dreigt uit de G8 te worden gezet, meldt het Duitse weekblad Der Spiegel op gezag van bronnen binnen de Duitse regering. De andere leden van de groep van acht belangrijke industrielanden willen Rusland wegsturen als president Poetin zijn inmenging in de Oekraïnse Krim, Krim, niet staakt. Volgens Der Spiegel hebben de zeven andere landen al besloten hun top in juni niet in Sochi te houden. De lijsttrekker van de PVV in Den Haag heeft een verkiezingsdebat boos verlaten omdat hij aanstoot nam aan grappen over PVV-leider Wilders. Lijsttrekker Leon de Jong liep de zaal uit samen met de rest van de aanwezige PVV'ers nadat cabaretier Jacques Bral in de pauze opmerkingen maakte over Hitler en Wilders. De Jong liet via Twitter weten dat hij de Hitler-vergelijking abject en onaanvaardbaar vindt. Bij Appingedam in Groningen is een lichte aardbeving geweest. De beving was net na 8 uur en had volgens het KNMI een kracht van 1,9 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI was de aardbeving goed te voelen, maar heeft die naar, naar verwachting niet veel schade veroorzaakt. Tientallen mensen uit Appingedam en omgeving maakten op Twitter melding van een beving. Sommigen hoorden ook een knal. In de eredivisie heeft PSV voor de zevende keer op rij gewonnen. In Arnhem werd het 2-1 tegen Vitesse, de nummer 2 op de ranglijst. Door de zegen stijgt PSV naar de derde plaats op twee punten van Vitesse. Onderin de eredivisie blijft Rode JC laatste. De Limburgers verloren met 2-1 van Heracles. Ook 2-1 werd het in Den Haag. ADO was daar te sterk voor FC Groningen. Het weer, kans op lichte regen of motregen. Morgen gaat het vanuit het westen flink zonnig worden. De westelijke wind is dan matig tot krachtig.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 The most danceable tracks in 60 minutes. This is your DJ, DJ Charles. thank you my soul. My soul, my soul, my soul, my soul. The beat saves my life. My life, my life, my life, my life. Tonight, the DJ saves my night. started to make this thing out of cocaine. And I swear to God, it said, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, rave, repeat. DJ. This is DJ Charles. Out of my Charles. DJ Charles. DJ so hard to find. Leaving me low. It still don't come as often as I'd like. cracking. shit cracking. I'm just dancing. I'm just dancing. I'm just sleeping. Rave Repeat. sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep. energy. until the sunrise. We go hard, let's go.